Nu moeten verdachten dan in een zwaar beveiligd transport daarheen worden gebracht. Volgens de minister brengt dat allerlei risico's met zich mee, zoals de kans dat verdachten proberen te ontsnappen. Het is nog niet bekend wanneer de zaal klaar is en gebruikt gaat worden. De meest gezochte maffiabaas van Italië, Matteo Messina Denaro, is opgepakt. Correspondent Helene de Haans vertelt je wie hij is. Hij was eigenlijk de laatste grote baas van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. En deze man was daarbij betrokken, heeft tientallen moorden op zijn kerfstok. En daarna is hij onder de radar verdwenen tot nu. Na 30 jaar kwam de politie hem op het spoor en werd hij opgepakt in een privéziekenhuis in de Zuid-Italiaanse stad Palermo. Ruim een jaar geleden werd er in Den Haag ook een man opgepakt waarvan de politie dacht dat het de maffiabaas was, maar het was hem toch niet. En fanatieke gamers herkennen dit geluid vast. bij de intro van de game The Last of Us. Een van de populairste games van de afgelopen jaren. Voor fans van het spel is het een spannende dag. Vandaag verschijnt namelijk op HBO Max een serie die gebaseerd is op de game. Paul heeft de game al gespeeld en kan niet wachten om de serie ook te gaan bingen. Ik, ik kijk er heel erg naar uit om de Last of Us serie te zien. Het is ook wel een beetje spannend, omdat het verfilmen van echt goede games niet heel goed wordt gedaan. Dan worden de verkeerde elementen belicht of verkeerde mensen gecast. Maar hoe het er nu naar uitziet is dat deze serie echt wel hoge ogen gaat gooien. Ehm, dus ik, ik, kijk er heel erg naar uit om eh, weer onder te dompelen in het universum van uh, The Last of Us. De serie gaat over een schimmel die mensen in besmettelijke zombies verandert. En er is één iemand immuun. Het weer, het regent nog flink en er komt zometeen ook natte sneeuw aan. Maar vanaf morgen wordt het zonniger. Het kan s'nachts wat gaan vriezen en overdag wordt het koud met een graad of 4.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 Wow. Simply cause I am on fire. <laughs> I hate to have to cancel my vacation so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wild? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie. Be in your space and forget your face, I swear I will.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 I can count the ways we'll crash and burn. There's a thousand reasons not to try, but is one enough to change your mind? There's a hundred ways to break your heart, but I'll never know if we don't there's a hundred signs to let you go But it's one enough?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 Dat zei ze in een toespraak in Den Haag. De regio Amsterdam heeft sinds vandaag een nieuw systeem... voor de verdeling van sociale huurwoningen. Woningzoekers die vaak reageren maken meer kans dan mensen die passief op de lijst blijven staan. En de EBI in Vught krijgt een eigen rechtszaal. Daardoor hoeven zware criminelen die daar vastzitten... niet meer naar een rechtbank buiten het complex. Dat transport verhoogt de kans op een uitbraak... of een poging tot liquidatie, zegt minister Weerwind.